met het NOS-journaal. Bij een beschieting van twee shisha-lounges in de Duitse stad Hanau, vlakbij Frankfurt... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Eerst openen de schutter of schutters het vuur in een café in het centrum van de stad... vervolgens op een lounge in een buitenwijk. Ook zijn er berichten over een derde schietpartij in Hanau. Daarbij zouden geen slachtoffers zijn gevallen. De toedracht is nog onduidelijk. Niemand is opgepakt. De politie is met groot materieel uitgerukt... en zoekt met onder meer een helikopter. ING-topman Ralf Hamers stapt over naar UBS, de grootste bank van Zwitserland. De 53-jarige Hamers leidt ING sinds 2013. Hij kwam in 2018 in opspraak vanwege het voorstel om zijn salaris met 50% te verhogen naar ruim 3 miljoen euro. Ook was er een witwasaffaire bij ING. De bank schikte daarvoor in totaal 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. Hamers zegt trots te zijn op wat hij heeft bereikt. Zo is het klantenbestand met 20% gegroeid. Ook vindt hij dat ING stappen heeft gezet richting een digitale en mobiele toekomst. Bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zullen zeven oud-winnaars optreden. Dat heeft eindredacteur Gerben Bakker gezegd in het televisieprogramma Op 1. Naast de Nederlandse winnaars Lenny Koer, Getty Kaspers en Duncan Lawrence... zullen onder meer ook Sandra Kiem en Alexander Rijbak optreden. Presentator Edcilia Rombly gaat met andere winnaars in een taxi door Rotterdam rijden. Het Songfestival is in mei in Ahoy. RB Leipzig heeft in Londen een flinke stap gezet... richting de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers wonnen in Londen in de achtste finale tegen Tottenham Hotspur met 1-0. Ook Atalanta heeft een stevige optie genomen... op een plaats in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaanse club won met 4-1 van Valencia. De Nederlandse middenvelder Hatenboer scoorde twee keer. Over drie weken is de return. Het weer vanuit het westen regen, ook morgen overdag af en toe regen.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 And now the people in the club, they do like us. High heels, dance until we see the dawn. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it Drop it down, shake that ass, everybody make it clap. Party night with the click from Stavanger, bitch.